van met het NOS Journaal. Het lijkt erop die deze zomer verloor weer terug. Volgens de voorlopige uitslag krijgt de AK-partij ruim 49 van alle stemmen. Belangrijkste oppositiepartij CHP komt uit op ruim een kwart van alle stemmen. De Koerdische HDP haalde net de kiesdrempel van 10 evenals de nationalistische MHP. De mist heeft op verschillende plaatsen tot ongelukken geleid, vooral in het noorden van het land. Op de A7 tussen Heerenveen en Drachten kwam een auto op zijn kop in een sloot terecht. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En ook bij Buinen in Drenthe belandde een automobilist in een sloot. Hij kwam met de schrik vrij. De mist breidt zich de komende uren uit. Het verkeer zal er vannacht op steeds meer plaatsen last van krijgen, waarschuwt het KNMI. De Verkeersinformatiedienst waarschuwt voor een erg drukke ochtendspits, mede vanwege het einde van de schoolvakanties. En ook het vliegverkeer ondervindt hinder van de mist. Er vertrekken morgen minder vliegtuigen op Schiphol. In Amerikaanse acteur en oud-senator Fred Thompson overleden. Hij speelde onder meer in de tv-serie Law and Order en in films als Cape Fear, The Hunt for Red October en Die Hard 2. Behalve acteur was Thompson ook advocaat. Ze was in de jaren 70 betrokken bij de Watergate-affaire. Een vraag van hem aan een vertrouweling van Nixon leidde er uiteindelijk toe dat Nixon-tapes boven water kwamen. Die speelden een sleutelrol in het verdere verloop van de Watergate-affaire.